Mariette Krol met het NOS Journaal. De enige mogelijkheid om het conflict tussen Israël en Hamas op te lossen... is een twee statenoplossing Dat vindt de Amerikaanse president Biden. En dat heeft hij ook laten weten aan de Israëlische premier Netanyahu. Biden noemde het ook een vergissing van Israël... als het Israëlische leger de Gazastrook zou bezetten. Biden zei tegen de pers dat hij alles doet wat in zijn macht ligt... om de mensen die door Hamas zijn gegijzeld vrij te krijgen... Maar dat betekent volgens hem niet dat hij het Amerikaanse leger zal inzetten. Biden sprak de pers op een landgoed in Californië... nadat hij daar vier uur lang had gesproken met de Chinese president Xi. De twee presidenten hebben daar vooruitgang geboekt, zei Biden. Ze zijn onder meer overeengekomen om hun militaire communicatie te herstellen... en om gezamenlijk de productie van de druk fentanyl te bestrijden. De verhouding tussen de VS en China was al een tijd zeer gespannen... Maar de twee lijken nu toch nader tot elkaar gekomen. De Britse premier Sunak blijft erbij dat hij asielzoekers naar Rwanda wil sturen... ondanks een uitspraak van het Britse Hoge Rechtshof. Dat keurde het plan gisteren af omdat de veiligheid van de migranten niet kan worden gegarandeerd. Ook vinden de rechters het risico te groot dat ze weer naar hun thuisland worden gestuurd... waar ze mogelijk worden vervolgd. Sunak legt zich daar niet bij neer. Hij zegt dat hij werkt aan een nieuw verdrag met Rwanda. En de vrouwen van Ajax zijn met een onverwachte zege op Paris Saint-Germain begonnen aan de Champions League. In de Johan Cruijff Arena werd de Franse topclub met 2-0 verslagen... door doelpunten van Tini Hoekstra en Sherida Spitsen. Het is voor het eerst dat een Nederlandse club meedoet aan de groepsfase van de Champions League voor vrouwen. Het weer, vannacht nog vooral in het midden en zuiden regen.